hebben thuis een wasautomaat. Wa wa was, was was was. Wasautomaat. Wa wa wa was was was. Wasautomaat. Wa wa wa was was was. Wasautomaat. Wa wa wa was was was. Wasautomaat. Wa wa wa was was was. Wasautomaat. Wa wa wa was was was. Wasautomaat. Wa wa wa was was was. Wasautomaat. Wa wa wa was was was. Wasautomaat. En weet je wat mijn moeder doet? Die was al mijn vuile ondergoed in de was was was. Die hebben thuis ook een bouvier. Boe, boe, boe, boe, boe. Mama, ba ba, mama, ba ba ba.